Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De club die voor de KNVB bezig is om discriminatie te stoppen... is boos dat de voetbalbond de antidiscriminatieband aan de wil gehangt. Toch laten ze zich niet uit het veld slaan, zegt een van hen, hoogleraar Marjan Olvers, bij Nieuwsuur. Wij blijven zitten en we houden stand, want wij doen dit niet voor de KNVB, Wij doen dit niet voor de eredivisie. We doen dit niet voor de clubs. Wij doen dit voor alle mensen die ook een mooie carrière in het voetbal willen hebben. Van kleur, van welke geaardheid dan ook. Dat we straks een, gewoon een diverser samenstel hebben. De KNVB stopt met de One Love band nu sommige voetballers weigeren om om om te doen. De hulpdiensten zijn gestopt met zoeken naar de twee vermisten van de watertaxi bij Terschelling. Hun boot botste vanochtend met een veerboot. Het gaat om een volwassen man en een jongen van 12. Vanochtend werden al twee andere slachtoffers geborgen. Vier andere mensen raakten gewond. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de twee zijn overleden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Christina Aguilera heeft een nieuwe videoclip uitgebracht van haar nummer Beautiful. Het nummer gaat over onzekerheid en anders zijn. Maar toen het uitkwam, 20 jaar geleden, was er nog niet zoiets als social media. Met de nieuwe clip wil Christina zeggen dat je niet onzeker moet worden van het perfecte plaatje op Insta. Ja, twee keer dicht met kerst de afgelopen jaren. Restaurants hebben veel last gehad van de coronacrisis. Nu de besmettingen weer wat oplopen, bedacht een restaurant in Brabant iets slims. Zij serveren vanavond alvast het kerstdiner. Mijn vrouw die kreeg eigenlijk het briljante idee om eh, kerst iets te vervroegen. Mocht corona dan toch weer eh, komen en dat we toch moeten sluiten met kerst, dan hebben we dat in ieder geval maar gehad. Ja, met succes, want het zat vanavond al vol in het restaurant in Lage Zwaluwe. En of dat niet een beetje gek is, zo kerst in oktober. Heel apart, maar het is dus, eh, het went heel snel. Ik ben nu al helemaal gewend aan alle lampjes en de bomen.